is onze naam. Op al die vogels al velden, waar een strijd in bestaat. En van de sport is grote helden, zit om gelden door in vaart. En kom eens zien wanneer wij is gevlogen, wie iedereen, met wel